Clemens Peters met het NOS Journaal. Voetbalclubs gaan weer... Na het recente onderzoek van het RIVM, waaruit is gebleken dat er geen gezondheidsrisico's zijn... heeft 85% van de clubs die eerst twijfelden besloten om toch weer op kunstgras te gaan voetballen. Dat RIVM-onderzoek volgde op berichten dat de rubberkorrels op de kunstgrasvelden kankerverwekkend zouden zijn. Dat is dus niet zo. Van de meer dan 200 clubs die RTL raadpleegde... is er maar één vast van plan om alle kunstgrasvelden te vervangen. Sommige clubs laten jonge kinderen vooralsnog niet op kunstgras spelen. PvdA-voorzitter Hans Pekman heeft VVD en 50PLUS opgeroepen om ronduit te zeggen dat ze niet met de PVDP gaan regeren. Zeg nee tegen een politiek van uitsluiten, zei Spekman tijdens het congres van zijn partij in Utrecht. De PvdA heeft al gezegd dat ze nooit met de PVV zullen samenwerken. Spekman noemt het onbestaanbaar dat andere partijen zich niet openlijk uitspreken. Het CDA had vandaag ook een verkiezingscongres en daarop is besloten dat de partij wil dat er een kiestrempel komt van drie zetels bij twee de Kamerverkiezingen. Een hogere kiestrempel zou moeten leiden tot minder politieke versnippering, meent het CDA. Ook komt er in het verkiezingsprogramma te staan dat er de komende vier jaar een miljard euro extra voor defensie moet komen. Een krappe meerderheid van de CDA-leden stemde ook voor een gratis OV-kaart voor studenten. En ook de SGP hield een congres. Voor het eerst in bijna 100 jaar pleitte de SGP in zijn verkiezingsprogramma niet voor herinvoering van de doodstraf. Een voorstel van een groep SGP'ers om de doodstraf toch op te nemen haalde geen meerderheid. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden. Twee zijn er al afgelopen. Heerenveen klopte thuis ADO Den Haag met 2-0 en PSV won thuis met 2-0 van Excelsior. Het weer. Vanavond en vannacht nog een bui met sneeuw of natte sneeuw.